Door Albegens met het NOS-journaal. De EU-leiders hebben vannacht in... Volgens premier Rutte zijn de problemen nog niet opgelost... maar is het belangrijk dat de landen er samen uit zijn gekomen. Rutte zei dat de EU met landen in Noord-Afrika afspraken wil maken... over het beperken van de stroom vluchtelingen in ruil voor geld. Verder moeten er binnen Europa aanmeldcentra komen... waar migranten snel horen of ze mogen blijven. Als bedrijven zich actief inzetten om meer vrouwen aan te trekken voor topfuncties... lukt dat ook. Bedrijven die zijn aangesloten bij de stichting Talent naar de Top... hebben ruim twee keer zoveel vrouwen in de leiding als andere Nederlandse bedrijven. Gemiddeld wordt nu bijna een kwart van de topposities bij de aangesloten bedrijven bezet door een vrouw. Dat is nog steeds minder dan het wettelijke streefcijfer van 30 procent. Ouders van leerlingen van het VMBO Maastricht hebben al in november 2016 geklaagd dat er problemen waren met de schoolexamens. Dat schrijven Trouw en de Volkskrant. Ze merkten dat leerlingen achterliepen op officiële schema's van toetsen. En ook lieten de leerlingen andere cijfers zien dan de cijfers in het onderwijscomputersysteem. Vorige week werden de eindexamens van 354 leerlingen van het VMBO Maastricht ongeldig verklaard. De man die gisteravond vijf mensen doodschoot op een Amerikaanse krantenredactie... had al jaren een hooglopend conflict met de krant. Volgens diverse media begon hij in 2012 een rechtszaak tegen de Capital Gazette wegens laster maar kreeg hij ongelijk. Gisteravond schoot de man op de redactie in Annapolis vijf mensen dood, twee mensen raakten gewond. De man van eind 30 is gearresteerd. Duizenden toeristen op Bali kunnen een groot deel van de dag niet met het vliegtuig. Het vliegveld op het Indonesische eiland is dicht vanwege de, gas, de eh, aswolk uit de vulkaan Agung. Die reikt tot 2,5 kilometer hoogte en is gevaarlijk voor het vliegverkeer.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 One less bell to answer. One less egg to fry. One less man to pick up after. I should be happy, but all I do is cry, cry. No more laughter. Oh, I should be happy. Oh, why did he go? I Suddenly your face appears, but it's just a crazy game. And when it ends, it ends in tears. So, darling, have a heart. Don't let one miss they keep us. als je verkering net uit is, dan eh, realiseer je dat. One less bell to answer. Je hoeft geen telefoontjes meer op te nemen. De deur niet open te doen als er gebeld wordt. Althans niet voor je vriendje of vriendinnetje. En eh, ja, je hoeft ook meer geen, geen eitje meer eh, te bakken of te koken. Over die eitjes gesproken. Hoe moeten uw eitjes eruit zien? S ochtends hard gekookt, zacht gekookt? Of, nou, ik weet het niet, maar in ieder geval... I like mine with a kiss. Boiled or fried, I'm satisfied long as I get my kiss. How do you like your toast in the morning? Well, I like mine with a hug. de Savoy Dance Orchestra met, eh, met een aantal solisten. Maar die worden niet genoemd eh, in de aftiteling. Dus die kan ik u ook niet geven, die namen. Maar wel, uh, u kent het natuurlijk van Dean Martin hè, vroeger. How do you like your ex in the morning? Maakt allemaal niks uit. Die eieren zullen me een worst zijn als ik jouw kusje maar krijg in de ochtend. Daar gaat het allemaal om. Nou... een Goed begin van de zondag zou ik zeggen, luisteraars. neem een lekker bakje koffie, dan doe ik het ook. Want zo ben ik dan ook wel. Ik doe gewoon gezellig met u mee. En eh, we gaan eventjes eh, ons realiseren dat het allemaal helemaal geen betekenis heeft als je niet swingt. It don't mean a thing if you ain't got, ja, that swing, zo is het. Nogmaals, de Savoy Dance Orchestra. Ik word er zo vrolijk van. Ik denk, ik slinger er nog eentje achteraan. Want dan wordt u net zo vrolijk als ik op deze mooie zondagmorgen. Het is nog een beetje bewolkt. We, we zitten uit te kijken naar het zonnetje. Nou, die is er echt wel. Alleen die wolken zitten er nog een beetje voor. Eh, maar het ziet er heel goed uit, luisteraars. Want de komende week, oei, oei, oei. Korte broekjes en eh, goed insmeren, want het zonnetje komt eraan. Uh, we gaan genieten van Just a Gigolo. En dat doen we dan met het orkest van Herb Albert. het orkest van Herb Albert met eh, Just a Gigolo. Nou, eh, dat geeft mij toch weer een beetje dat oude gevoel terug. En dan zult u zeggen, ja, wat bedoel je daar nou weer mee? Kent u Cyril M.E.? Nou, misschien niet. Ik ken haar eigenlijk ook niet persoonlijk hoor, maar de naam ken ik wel. En haar stem, daar geniet ik altijd weer van. Maar eh, het zit hem ook een beetje in die achternaam M.E. Ze houdt van ons en dat laat ze duidelijk blijken met het nummer That Old Feeling. I saw you last night and got that old feeling. When you came inside, I got that old. the moment that you danced by. I felt a thrill. again I seemed to feel that old yearning. And I knew the spark of love was staying. finish to start for that old. niet eh, relaxed van eh, raakt... Dan, eh, dan, dan snap ik het niet meer, luisteraars. We gaan eventjes wat meer up tempo. Dat doen we met Matt Bianco. En het duurt geen halve minuut. Maar het nummer, ja, ik kan er niet omheen... is wel getiteld Half a Minute. Oftewel, een half minuutje. Een zwingende, vlotte bossa nova. Matt Bianco. ik hoop niet dat de koffie eroverheen is gegaan, want het is echt een nummer. Daar kan je niet stil bij blijven zitten, althans ik niet. met Bianco. We hebben al een hele tijd niet meer van ze gehoord. En, eh, ja, ik weet eigenlijk helemaal niet of ze nog bestaan. We gaan eventjes... Eh, ik, luisterde, vanmorgen luisterde ik hierheen. Uh, luister ik naar het programma Vroege Vogels. Op de radio. de Nationale Radio natuurlijk. En ja, prachtig programma. En ik dacht, nou, nou, ik, ik ga ook even naar mijn tuin... voordat ik eh, echt helemaal richting Zandvoort ga. En dan, eh, en dan pak ik even een tuinvogel. Die stop ik in de suite. Ik nodig Gene Krupa, drummer Gene Krupa uit. En dan krijg je dit. De Yardbird Suite. Ja, drummer Gene Krupa, net als Buddy Rich, eh, verzamelde hij regelmatig big bands om hem heen. En dan eh, klonk het allemaal fantastisch. Het klonk zo, zoals ik u net liet horen, met de Yardbird Suite. Ik richt mij even tot de mannen. Mannen heeft wel de ware liefde in hun leven gevonden. Heeft, u, eh, dat kan natuurlijk... Normaliter is dat natuurlijk een dame, maar het kan natuurlijk heel goed een man zijn. Maakt allemaal niet uit.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 I love she and she loves me, pardon if I boast. At times we fight all the livelong night about who loves who the most. My truly, truly fair, truly, truly fair. How I love my truly fair. Truly fair. There's songs to sing her, trinkets to bring her, flowers. right. Truly, truly fair, truly, truly fair. How I love my truly fair. There's songs to sing her drink it. ook in de jaren 50 werd er eh, zwingende muziek gespeeld. En dat gold zeker ook voor Guy Mitchell. Singing the Blues is ook zo'n heel bekend nummer van hem. Maar dit was Truly, Truly Fair. Een ware fee die naast je zit op de bank. Ik hoop dat dat bij u ook het geval is, mannen. Want een, eh, ja, dat houdt je jong, zeg maar, toch? We gaan eh, eventjes genieten van... Uh, niet met Bianco, want die heb ik net gedraaid. Catching the Sun van Spiro Gira. Nou, ik weet, ben er nog niet helemaal achter hoe het gaat klinken... maar eh, ik heb er een goed gevoel bij. Catching the Sun. Ik zei het net al, hij zit nog achter de wolken. We moeten hem even vervangen. Eh, het lukt zeker met deze muziek, toch? Het zonnetje, daar had ik het over. ja, wat kennis eh, van jazzmuziek eh, waarschijnlijk al lang hebben ontdekt bij mij. Dat ik, eh, behalve dat ik ja, swingende muziek leuk vind om te draaien... dat ik toch ook een beetje het sfeertje van muziekmozaïek... wat Duis vroeger presenteerde wil handhaven in, als ik CFM Jazz presenteer. Ja, het is een nuanceverschil. Wat scheelt het? Duis of duif. Het is maar een lettertje. En moet je, daar moet je overheen kunnen stappen. Eh, ik was een bewonderaar van die man, van Willem Duis. Eh, we verschillen in die zin van elkaar. Behalve dus het lettertje van onze achternaam wat verschilt. Eh, oh ja, ook ons, ons banksaldo was iets anders. Maar goed, dat, dat terzijde. Earl Kloeg, die kent u vast ook wel. Sessie Wong. spel je dan Karel, Leo, Utrecht, Gerard, Hendrik. Het is maar dat u het weet. Robbie Williams, die kent u natuurlijk eh, als popmuzikant. Maar zo nu en dan, laat hij zich ook inspireren door eh, jazzy collega's... zoals Sammy Davis Jr. bijvoorbeeld. En dan stapt hij over zijn schaduw heen. En daar zingt hij het ook nog over. Me and My Shadow. Robbie Williams. Johnny and Robbie. Youth, why are you talking like that? We're from Stone? <laughs> I know, but I can't stop here, Pally. <laughs> like the wallpaper sticks to the wall.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 Mine. We're closer than shadow. ripples. Strolling Wherever you'll find him, you'll find me just Closer than a miser, all the oh. bloodhounds to eyes on me. Closer than Smog is to all of LA. My Closer than Ricky to confessing he's gay. Not a soul can bust this team into. We stick together like glue. <laughs> when it's sleeping time, that's when we ride we start to swing. <laughs> you think you're so just you? <laughs> Clocks don't chime. What a surprise! Uh, they ring. A ding ding, happy new year. Me. Now to repeat what I said at the start. You'll need a large crowbar to break us apart. We're alone, but We'll start off as stringies and maybe show. Life is gonna be a wow wow.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 Volgens mij in eh, duet met zichzelf. Eh, een beetje het sfeertje van Sammy Davis Jr. als het gaat om Me and My Shadow. Ik en mijn eigen schaduw. Dan krijgen we nu iets heel speciaals, luisteraars. Althans, als ik Sonny Clark mag geloven. Want die heeft het over Something Special. bijna eh, eh, aan het eind van het eerste uur van ZFM Jazz luisteraars. Ik ben straks nog een vol uur bij u. Maar ik wil eruit gaan met een wat uh, serieus werkje van Ennio Morricone.